Vijf uur. Freddy van met het NOS-journaal. Elektronica-bedrijf Samsung ontkent dat het betrokken was... bij de diefstal van bedrijfsgeheimen... bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Gisteren maakte ASML-topman Peter Wenning opmerkingen in die richting. Samsung is teleurgesteld over de berichtgeving. Vorige week werd bekend dat oud-medewerkers van ASML... op grote schaal bedrijfsgeheimen hebben gestolen. De schade wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro's. Het is daarmee een van de grootste gevallen van spionage bij een Nederlands bedrijf. De gedetineerde die vanochtend ontsnapte uit gevangenis Esserheem in Veenhuizen in Drenthe is na een paar uur aangehouden. De politie vond hem halverwege de middag na een tip in Kropswolde, dat is een dorp in Groningen. De politie gebruikte bij de klopjacht onder meer honden en een helikopter. Het is niet duidelijk hoe de man kon ontsnappen. Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bevestigen bronnen in Den Haag na aanleiding van een bericht van RTL Nieuws. Dijsselbloem wordt de opvolger van Chibe Joustra. Diens tweede termijn loopt binnenkort af. Dijsselbloem was in het vorige kabinet vijf jaar minister van Financiën en hij was ook voorzitter van de Eurogroep. En architect Piet de Bruin gaat een plan maken voor de renovatie van de Tweede Kamer. Het gebouw uit de jaren 90 werd destijds ook door de Bruin ontworpen. De renovatie van het Binnenhof moet volgend jaar beginnen. Over de verbouwing van de Eerste Kamer is veel geruzie. En ook bij de verbouwing van de Tweede Kamer is er verschil van mening. Kamerleden willen dat architect Piet de Bruin een sober plan maakt. Vanmiddag is er weer overleg tussen staatssecretaris Knops en de Tweede Kamer. Het weer, Vanavond bijna overal droog.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 De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 eh, minuten vertraging heb je nu op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Muiderberg en Eemnes een kwartier. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch gebeurde een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel... De hoofdrijbaan is er zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Vanaf Vinkenveen staat er 15 kilometer file met zeker 40 minuten vertraging. Je kan daar kiezen bij tijds voor de parallelbaan of beter een heel eind omrijden via de A1 en de A27 via Hilversum. Ook een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Leidsendam. Bijna een uur vertraging. Bij Leidsendam is de rechte reisschok dicht. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo een kwartier vertraging. En zeker een half uur extra op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein 13 kilometer.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 wolf. En alle schappen in de wijze en gaat die altijd van mij. De pyromaan. Gestald in brandig en ik kijk dat is gebeurd dat ik het wet. En ik beslis. Wie dat er gal lekker raket, wie dat er blaast op mijn trapet. De dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling. Tot ze me denken wat ze willen, al die mannen aan de die staan loeren. up one time. note that last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy.